Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt opnieuw 1 miljard euro extra uit... om de bouw van betaalbare woningen te bespoedigen. Het geld is bedoeld als een extra impuls voor de woningbouw... zo bevestigen bronnen aan de NOS. De investering staat in de Prinsjesdagstukken. Andere maatregelen, zoals het opheffen van de verhuurdersheffing... voor woningcorporaties of het verder verlagen van de hypotheekrenteaftrek... liggen politiek te gevoelig voor een kabinet dat demissionair is. Australië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten gaan defensietechnologie delen. Dat hebben president Biden en de premiers Johnson en Morrison bekendgemaakt op een gezamenlijke persconferentie. Met het pact willen de drie landen de opkomst van China terugdringen. De drie landen willen beginnen met Australië te helpen. Dat land moet een vloot onderzeeboten met nucleaire aandrijving krijgen. Australië zegt daarvoor een miljardenorder met Frankrijk op, meldt nieuwsite Politico. In plaats daarvan wordt nu een nieuwe vloot nucleaire onderzeeërs gekocht... die in de Verenigde Staten is gemaakt. Vanaf 25 september zal het aantal besmettingen niet meer leidend zijn voor de coronamaatregelen. Dat kan omdat een groot deel van de mensen in Nederland is gevaccineerd, schrijft demissionair minister De Jong in een Kamerbrief. Er zijn steeds minder maatregelen nodig, schrijft hij, en tegelijkertijd staat de zorgketen nog onder druk. In het najaar worden daarom de ziekenhuizen en IC-opnames de indicatoren voor de coronamaatregelen in plaats van het aantal besmettingen. Twee video's van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet... waarin hij over de coronacrisis spreekt... zijn terecht weggehaald door videoplatform YouTube. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. Volgens YouTube was in de filmpjes sprake van medische desinformatie. In een van de twee video's noemt Baudet de toegelaten coronavaccins... experimentele injecties. Het weer het is bijna overal droog en de temperatuur daalt vannacht naar 12 tot 16 graden. Later overdag veel bewolking. In het noordoosten wat kans op regen. Vanuit het westen komt af en toe de zon erbij.